4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Luchtvaartconcern Air France KLM praat met banken over miljarden euro's aan noodleningen... om daarmee de coronacrisis te doorstaan, meldt persbureau Reuters. KLM zou 2 miljard euro aan steun willen ophalen en Air France 4 miljard. De Nederlandse en Franse staat zouden garant willen staan voor de leningen. Haagse bronnen willen het nieuws niet bevestigen of tegenspreken. Minister Hoekstra zegt alleen dat hij intensieve gesprekken heeft met KLM... en dat hij alles op alles wil zetten om KLM overeind te houden. En noemt de vliegmaatschappij een vitaal bedrijf voor de Nederlandse economie. De prijs van een vat ruwe olie stijgt al twee dagen op rij... en is voor het eerst in drie weken weer boven de 30 dollar gekomen afgelopen tijd werd olie goedkoper. Dat kwam door zorgen over de corona-epidemie... maar ook door oneenigheid tussen Saoedi-Arabië en Rusland. Saoedi-Arabië wilde de productie van olie terugschroeven... om de prijzen op te drijven. Rusland pompte juist meer olie op, waardoor de prijs kelderde. De Politie mag binnenkort slijm afnemen van mensen die hoesten of spugen naar anderen... en daarbij roepen dat ze corona hebben. Daarvoor is een noodwet in de maak. Met de test kan worden vastgesteld of iemand corona heeft. Volgens minister Grapperhaus wordt de politie zo beter beschermd. Agenten krijgen ook de beschikking over een papieren kap... die over het hoofd kan worden gedaan bij verdachten die blijven doorgaan met spugen. De noodwet moet nog wel worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Als nationale voetbalbonden op eigen houtje de competitie beëindigen... kan dat gevolgen hebben voor de verdeling van Europese tickets. Dat heeft UEFA-voorzitter Severin gezegd. In onder meer België en Nederland gaan steeds meer stemmen op... om de competitie in de hoogste klasses vanwege de coronacrisis stop te zetten. De UEFA wil de competities in de zomer laten uitspelen. Het weer droog en steeds meer zon en een matige westelijke wind bij 8 tot 11 graden.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 troppo perse, troppo lì, posso farcela con 106.9. Dit is ZFM. Sunshine, blue skies, please go away. Girl found another and gone away. With a wet my future, But life is filled with gloom. So day after day, I stay locked up in my room.